Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Opstel wil meer mogelijkheden voor cameratoezicht. Nu hebben bewakingscamera's vaak een vaste plek. Opstelte wil dat gemeenten ook tijdelijk camera's kunnen ophangen als dat nodig is voor de openbare orde. Verder wil hij toestaan dat camera's op bedrijventerreinen ook een deel van de openbare weg filmen. En dat die beelden niet één, maar 28 dagen bewaard blijven. Saab gaat in beroep tegen het besluit van de Zweedse rechter die vanmiddag het reddingsplan van de autofabrikant afwees. Saab had gevraagd om een bewindvoerder die een reorganisatie zou moeten doorvoeren. Schuldeisers zouden zo lang buiten de deur kunnen worden gehouden. Saab-topman Muller zegt dat er geld uit China komt, maar de rechter vindt die toezegging te vaag. Met concretere informatie hoopt Muller het hoger beroep te kunnen winnen. De omstreden psycholoog en therapeut Van Stijn uit Leerdam is gearresteerd op verdenking van smaad en het beledigen van ex-patiënten en ex-werknemers. Hij wordt ervan verdacht dat hij posters heeft opgehangen met teksten die door betrokkenen als beledigend worden ervaren. Van Stijn kwam in opspraak nadat 24 oud-patiënten en oud-medewerkers naar de media waren gestapt met klachten over machtsmisbruik. De psychotherapeut vindt dat hij kapot wordt gemaakt door de media. Het regionaal tuchtcollege schorste Van Stijn een jaar geleden en kort geleden werd hij uit zijn ambt gezet. De gevolgen van de gaswolken in het Rotterdamse havengebied vallen mee. Vanochtend ontsnapte aardgas uit de nieuwe LNG-terminal op de Tweede Maasvlakte. Vanwege explosiegevaar werd de scheepvaart stilgelegd, maar inmiddels kan er weer worden gevaren. In het Gelderse Empen zijn inspecteurs aan het graven naar dierenkadavers. Dat gebeurt op het terrein van een veehouder die zelfmoord heeft gepleegd. De Voedsel- en Warenautoriteit had een tip gekregen over verwaarlozing van dieren.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 Alle rijstroken zijn vrij. A12 Den Haag-Arnhem tussen knooppunt Oude en Bunnik 6 kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein 8. Ook op de A16 richting het zuiden 7 kilometer kilometer tussen Hendrikido Ambacht en de Randweg Dordrecht.